บุ๊กทู เก้าสิบสาม 93. 93. อนุประโยคใช้เชื่อม Bijzinnen met en of. Bijzinnen met of. ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ Ik weet niet of hij van me houdt. Ik weet niet of hij van me houdt. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ Ik weet niet of hij terugkomt. Ik weet niet of hij terugkomt. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ Ik weet niet of hij me belt. Ik weet niet of hij belt. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ Of hij wel van me houdt. Of hij wel van me houdt. เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ Of hij wel terugkomt. Of hij wel terugkomt. เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ Of hij me wel belt. Of hij me wel belt. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหม Ik vraag me af of hij aan me denkt. Ik vraag me af of hij aan me denkt. ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม Ik vraag me af of hij een ander heeft. Ik vraag me af of hij een ander heeft. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก Ik vraag me af of hij liegt. Ik vraag me af of hij liegt. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Of hij wel aan me denkt. Of hij wel aan me denkt. เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Of hij misschien een ander heeft. Of hij misschien een ander heeft. เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Of hij wel de waarheid spreekt. Of hij wel de waarheid spreekt. ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆ หรือไม่ Ik betwijfel of hij me echt mag. Ik betwijfel of hij me echt mag. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Ik betwijfel of hij mij schrijft. Ik betwijfel of hij me schrijft. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Ik betwijfel of hij met mij trouwt. Ik betwijfel of hij met me trouwt. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Of hij me wel echt mag. Of hij me wel echt mag. เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Of hij me wel schrijft. Of hij me wel schrijft. เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Of hij wel met me trouwt. Of hij wel met me trouwt.